Dit is Jeroen Tjepkema bij het NOS Journaal. In een internationaal onderzoek naar een drugswicht. In België waren 14 aanhoudingen, in Nederland 5. De verdachten zijn Nederlanders, Belgen en Serviërs. Ze zouden deel hebben uitgemaakt van een criminele organisatie... die zich schuldig maakt aan drugshandel, smokkel en productie. Bij huiszoekingen zijn drugs, wapens, computers en voertuigen in beslag genomen. Het onderzoek begon anderhalf jaar geleden toen een bedrijf uit Lommel merkte dat er ongewone bestellingen werden gedaan. Familieleden van een doodgestoken man uit Deventer hebben voor en tijdens de rechtszaak over de steekpartij familieleden van de beide verdachten aangevallen. Zo'n twintig agenten in de zaal moesten de orde herstellen. Ook werden extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Familieleden van de beide verdachten volgden de zaak vervolgens via een videoverbinding in een andere zaal, schrijft RTV Oost. De man uit Deventer werd in oktober doodgestoken. Dat werd vastgelegd op beveiligingscamera's. De twee verdachten melden zich kort na de steekpartij bij de politie. Nederlandse media maken zich zorgen over de bewegingsvrijheid van de pers in een aantal gemeenten. De Journalistenvakbond en het Genootschap van Hoofdredacteuren hebben daarover een brief geschreven aan de gemeenten en de burgemeesters. Aanleiding zijn incidenten in enkele gemeenten waar de media niet of nauwelijks hun werk konden doen. Zo mocht een vandaag in de gemeente Westland geen opnames maken in de raadzaal en in de wangelgangen voor een portret van een raadslid. Shorttracker Daan Breusma komt volgende maand op de Olympische Spelen op drie onderdelen in actie. De Fries kreeg van de schaatsbond te horen dat hij is toegevoegd aan het deelnemersveld op de 500 en 1000 meter. Bij de NK won hij die laatste afstand. Op de 500 meter werd hij tweede. Breusma maakt al onderdeel uit van de relay-ploeg. Bij de vrouwen was er voor de 1000 meter nog één startplaats te vergeven. Dat ticket gaat zoals verwacht naar Lara van Ruiven. Het weer overwegend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten ook af en toe zon. In het westen komt mist voor bij 5 tot 8 graden. Ook morgen bewolkt en grijs. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Overschiet 10 minuten vertraging over 2 kilometer.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 en hartelijk welkom bij ZFM Muziek Boulevard Live. Elke donderdagmiddag van 2 tot 6. En de eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox. Vierde jaargang, aflevering 218. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. Als je het internet wil kijken en luisteren, tik je even in ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We hebben weer even twee uur kunnen genieten van ZFM Lunch. Met Dolly en met Ruud. En die zijn er gewoon volgende week weer, hè, op donderdag. Maar wij beginnen zometeen met Elvis de Pelvis en daarna de Talking Heads. Veel plezier! woman, a soft-hearted man. Been the cause of trouble ever since the world began. Oh yeah, oh yeah. Ever since the world began. Uh-huh. a hard-headed woman and a thorn in the side of man. Oh, Adam told Eve, listen here to me. Uh, don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh yeah, oh yeah. Ever since the world began. me loud, loud and clear. I keep you cutting, picking fingers out my curly hair. Oh yeah, Elvis this the world begin. Uh-huh. a hard lady woman built a thorn and a right of man. Uh-huh. I heard about a king who was doing swell. Till he started playing with that evil Jezebel. Oh yeah, Elvis yeah. the world begin. Uh-huh. a head like a rock. If she ever went away, I'd cry around the clock. I hope you. Oh yeah. Ever since the world began. Oh, oh any woman with a thorn in the side of man. 40 jaar oud. In 1977 waren dit eh, de Talking Heads... onder leiding van David Byrne met uh, Psycho Killer. En we begonnen met Hard-Headed Woman van Elvis Presley... uit 1958, uit de film King Creole. En waarom draaiden we dat? Omdat de heer A. Presley, eh, bekend van radio en telefoon... jarig was op 8 januari en hij werd 83 jaar. De volgende plaat draaien we omdat degene die dat zingt... van de week, gisteren... 73 jaar werd. En dat is Rod Stewart.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 Dan zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden van 11 eh, januari 1968. Maar we hebben nog een week achterstand ook, want die van 4 januari hebben we verleden week niet gedaan. We gaan even niet zeggen waar ze allemaal binnenkomen en zo. Dat is op dit moment niet meer interessant. Alleen de klapper van de week, die krijgt even de attentie die hij verdient. Dan beginnen we met eh, Plastic Penny, met Everything I Am. and The Love Affair met eh, Everlasting Love met zanger Steve Ellis.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 And I'll waren de heren van The Herd met eh, Paradise Lost. Ook zo'n nieuwe binnenkomer in die top 40 van 50 jaar geleden. En eh, de bekendste, uh, Herd, de bekendste Herd-lid was natuurlijk Peter Frampton. We hebben nog twee nieuwe binnenkomers te gaan en dit is de eerste. Smokey Robinson and the Miracles. And I second that emotion. En er blijft er nog één eh, nieuwe binnenkomer over. En dat is de hoogste. Die kwam binnen op nummer 23 op 11 januari 1968. De klapper van de week. En dat zijn eh, de heren van John Fred en his Playboy Band en Judy in Disguise. people wearing your bracelets and your new round arm across your heart, yeah, living A with shooting in the sky. that's it. Come to me tonight. Come to me tonight. just take your glasses 1985 van het album Welcome to the Real World... waren dit de heren van Mr. Mister. En dit zorgde ervoor dat ze geen one-hit wonder werden... want ze hadden natuurlijk eerst een grote hit met... Uh, ja, daar ben ik hem zou maar in einde kwijt. Maar de Broken Wings, goed, dank u vriendelijk. En de tweede was eh, deze, deze dus, Kyrie uit 85. we zijn toe aan de tip van Willem... en die komt deze keer van de Nederlandse groep Q65... Wim Bieler, J. Baar, Joop Roelofs, Peter Vink en Frank Nuyens. Dat waren de originele leden van de band. En zij hadden eh, een behoorlijk aantal eh, top 40 hits. Wel zes, Sour Wine en The World of Birds, The Life I Live, From Above. En we draaien deze van eh, de de Astertip van Willem, hun allereerste single. En bijzonder daarvan is dat je de tekst is de totaliteit niet kunt verstaan. Wim Bieler eh, zong een eigen soort Engels, zou ik maar zeggen. Hier zijn de Q met eh, You're the Victor. Yeah. get rid of you cause you're pushing lekkere stevige tip van Willem was dit, de Q65. En uh, eh, You're the Victor. En je kan tegenwoordig alle teksten, alle zongteksten kan je opzoeken. Maar ik ga dat niet doen, want ik denk dat dan de hele charme van een nummer weggaat. Als je weet wat die zingt eigenlijk. Goed. Ehm, als we horen Ballad of Lucy Jordan... dan denken we meteen aan een nummer van Marianne Faithful.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 want het is geschreven door uh, Shel Silverstein. Die schreef alle nummers, alle hits van uh, eh, Dr. Hook. En eh, dat was nog in de periode dat het Dr. Hook en de Madison Show heette. En zij waren ook de eerste die het nummer opnamen, Ballad of Lucy Jordan. Maar dit was Sylvia's Mother en hier is Petula Clark... life is never what it seems. We're always searching in our dreams to find that little castle in the air. When worry starts to cloud the mind, it's hard to leave it all behind and just pretend you haven't got a care. There's someone else in your imagination. You wish that you were standing in their shoes. You change your life without much hesitation. But would you if you really had to choose? be living in a world of make believe. To stay in bed till nearly three with nothing there to worry me would seem to be the life I might achieve. deep inside, I know I'm really lucky with happiness I've never known before. And just as long as you are there beside. Julia Clark en The Other Man's Grass is Always Greener uit het jaar 1967. Jawel, en we zijn toe aan een top 100 hit uit de jaren 60. En dit keer komt hij uit 1966. Hier zijn de Rolling Stones, Mother's Little Helper. What a drag it is getting old. Kids are different today, I hear it. every mother say, Mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake and she buys a frozen steak and goes running for the shelter of her mother's little helper and to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of outside the door. She took four more. What a drag it is getting old. Men just aren't the same today. I hear every mother say they just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy. You can tranquilize your man so go running for the shelter of a mother's little helper and for help you through the night, help to minimize your flight. Doctor, please, some more of these outside the door. She took four more. What a drag it is getting on. just much too hard today. I hear every mother say the pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper. They've just helped you on your way through your busy dying day. Mother's Little Helper, The Rolling Stones... voor het geweldige album Aftermath uit 1966. En we gaan naar 1988 voor een Belgische band, Soul Sister...